Journaal. Prinses Mabel, prins Constantijn en Mabels zus Nicolien zijn op bezoek geweest bij prins Friso. Ze waren ongeveer een uur in het ziekenhuis in Innsbruck. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte vanmiddag bekend dat de situatie van prins Friso niet is veranderd. Sinds gisteren wordt zijn toestand omschreven als stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Bij verkeersboete mogen niet langer administratiekosten worden gerekend. Blijkt dat een zaak die een Wageningshoogleraar heeft gewonnen. Hij was het niet eens met de 6 euro administratiekosten die hij bij een verkeersboete moest betalen. Spande een rechtszaak aan en werd in het gelijk gesteld. Het ministerie van Justitie bestudeert de consequenties van de uitspraak nog. De identiteit van de dode vrouw die dinsdag in het Noord-Brabantse Knechtsel werd gevonden is bekend. Volgens de politie gaat het om een vrouw van 44 uit Helmond. Ze werd in het bos aangetroffen. Haar lichaam was grotendeels verbrand. De politie gaat uit van een misdrijf. De vrouw werd dinsdag voor het laatst gezien in Helmond. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Amerikaanse stad Newark bij New York is een eredienst voor Whitney Houston gehouden. Sterren als Stevie Wonder en Alicia Keys traden op in de kerk. En ook haar ex Bobby Brown stond op de gastenlijst. En 1500 mensen woonden de eredienst eh, bij. In Houston die overleed vorige weekend op 48-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nog steeds niet bekend. Ze wordt morgen naast haar vader begraven. In de Eredivisie heeft Feyenoord vanavond thuis gelijk gespeeld tegen RKC. Het werd 1-1. Feyenoord-spits Guidetti maakte 1-0 uit een penalty, maar trok daarna zijn shirt uit en moest dat bekopen met een tweede gele kaart. Braber maakte later de 1-1 voor RKC. Andere uitslagen, ADO Excelsior 1-1, De Graafschap VVV 1-4 en Heracles Roda 2-1. Het weer in het hele land kans op regen. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur richting het vriespunt bij een graad of 3.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 Both kinda buzz, stumble into the spot when I'm like, come on, go, don't you dare stop. The beat goes on and on in our minds, and ain't nothing wrong with the bump and grind. We just smoking till we out of time with Tino.